Reizigers krijgen het advies eerst te controleren of hun vlucht doorgaat en niet op goed geluk naar het vliegveld te gaan. Schiphol zegt zelf ook verrast te zijn door de aswolk uit IJsland. Schiphol en Rotterdam de Heek Airport zijn sinds 1 uur vanmiddag weer open. Minister Huizinga betaalt mee aan verhuizing van het dierenpark Emmen. Ze trekt er 8,5 miljoen euro voor uit. In Emmen gaat het stadscentrum op de schop. het dierenpark verhuist daarom van het oosten naar het westen van de stad. Daar komt een zogenoemd belevenispark van 35 hectare groot... met het dierenpark als onderdeel. In België is Bobbejaan Schoepen overleden, zanger en entertainer en stichter van pretpark Bobbejaanland. Hij geldt als een pionier van de Belgische muziekgeschiedenis. Schoepen kreeg internationaal succes in 1948 en ging op tournee met Josephine Baker, Gilbert Bécaud en Jean Toet Tielemans. Hij schreef de hit Ik heb eerbied voor jou grijze haren, in Nederland gezongen door Gert Timmerman. Bobbejaan Schoepen was 85. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft opnieuw een tandartspraktijk gesloten. De tandarts in Barendrecht kreeg vorige week onaangekondigd bezoek van een inspecteur. Die constateerde dat de tandarts niet over de benodigde papieren beschikt. De neptandarts deed wel allerlei behandelingen en maakte röntgenfoto's. Vorig jaar sloot de inspectie ook al vestigingen van de tandarts in Barendrecht, Zeist en Bloemendaal. Hij had zijn praktijk onder een andere naam voortgezet in Barendrecht. Politieagenten en brandweermannen in Saudi-Arabië mogen in noodgevallen voortaan ook meisjesscholen binnengaan om hulp te verlenen. Dat heeft de regering van het streng islamitische land besloten. Aanleiding is een brand in een meisjesschool van acht jaar geleden, waarbij 15 meisjes om het leven kwamen.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 Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Oud, hè? Gilbert O'Sullivan. No matter how I try, I just can't say goodbye. No matter what you say, looks like Cry, Gilbert O'Sullivan. En ik weet, als je een liedje opneemt, dan moet je heel goed articuleren, want het moet heel goed verstaanbaar zijn. Maar soms, dan kun je het wel eens een beetje overdrijven in de letter echt. Anneke Grunlo. Laat door de Albert Heijn en zag een vieze man. Die bieren stond in te laden, ik dacht er het mij ik spoken zag, was een verbeelding aan de haal. Maar nee, hij was nu bijna kaal en leed aan zwaar overgewicht. Maar dat gezicht moest toch echt van Karel zijn. Karel was de kanjer van onze klas, waar dat meisje zo verliefd op was. Als hij naar je keek, was je een week van streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was ons alles, ja alles waard. De prins der dromen op zijn witte paard. Maar onze droomprins werd een kikker met een baard. Maar hij herkende me niet meer. Maar toen hij beter keek, ja toen, ineens wist hij het weer. Hij zei, je bent haast niets veranderd, net zo mooi als toen. Ik wist niet goed wat ik moest doen, kon moeilijk zeggen wat ik dacht Toen iets in me zag. Karel was de kanjer van onze klas. Waar het meisje zo verliefd op was. Als hij naar je keek, was je een week van streek. het valt een beetje op, hè? die grote R die steeds gebruikt wordt in dit liedje. De kanjer van de klas, dat was eh, Anneke Grunlo. James Taylor is een singer-songwriter in, eh, in Amerika. En daar is wel eens ooit aan gevraagd van... hoe kom jij nou op de teksten die jij altijd schrijft? Nou, zei hij, er is er eentje van. Dat kan ik u wel verklappen. Het was een liedje, ik zat in de auto en was onderweg naar een neefje van me. Dat was net geboren. En toen dacht ik bij mezelf van... ja, daar moet ik toch eens een liedje voor gaan schrijven. En dat werd Sweet Baby James. There is a young cowboy... lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire Thinking about women and glasses of beer. And closing his eyes as the doggies retire. He sings out a song which is soft but it's clear. As if maybe someone could hear. Good night, you moonlight lady. Rockabye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rockabye, sweet baby James? Now the first of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting. With ten miles behind me and ten thousand more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep. But singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock by sweet baby Jane. and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream and rock of our sweet baby Jane? En ik kijk naar het hoesje en toen dacht ik van... Och, wat een jonge James Taylor is dit. En toen keek ik eens verder op het hoesje. En daar stond op 1970, al 40 jaar geleden... dat dit nummer Baby James werd uitgebracht. Maar ook dit, wat hij ook geschreven heeft. Fire and Rain. Just yesterday morning They let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around well as hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see De singer-songwriter James Taylor heeft mij geleerd dat muziek vanuit je hart moet komen. Zijn teksten, zijn muziek, zijn stem en iedereen waar hij mee samenwerkt ademt dezelfde muzikaliteit uit. Dat zegt Robin van Beek op zijn cd die hij pas geleden heeft uitgebracht. Taylor Made, zo heet hij. In mijn hoofd maak ik mooie reizen. Ontvlucht de waarheid voel alleen de vrijheid, de liefde en een zonnestraal. Omarmen al het leed op de reizen waar de kilte me vergeet. Ze was zo'n lieve schat, zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn tranen weg, ik huil en weet dat. Reizen, ik wil reizen in mijn hoofd. Er is geen ziel die twijfelt aan de liefde die er altijd is je kijken naar de zon. Lieve schat, ga mee met mij, de kans ligt voor je. Reis met me samen door mijn hoofd. In mijn hoofd maak ik mooie reizen. omarmen al het leed. Op de reizen waar de kilte me vergeet. Het was al laat, ik schrok van nacht. Midden in een droom kwam het besef. Met de passie sterven doen. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw en droom van eindeloze wegen in mijn hoofd. Ik kom langs leven, langs mijn vrienden en langs ja. está. zelf te verhalen. Dus oh ik reis met je samen. On My Mind. Zo heet het origineel van eh, die James Taylor en Robin van Beek. Hij heeft de muziek gebruikt, maar wel andere teksten erop gemaakt, hoor. Prachtig gedaan door eh, die Robin van Beek. Oeps, dat ging een beetje harder dan dat ik eigenlijk verwacht had. Maar vooruit maar. Dit applaus, dat geldt voor niemand minder dan Lionel Richie. Hij eh, was hier in Rosso en eh, ja, er komt weer een nieuwe in Rosso. Hè. Deze keer georganiseerd door eh, Mojo Concert. En wie staat dan er op het podium? Niemand minder dan Sting. Maar dit is van twee jaar geleden. Say you, say me. Say it for always. Ah, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People. what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, the voice was crying out. to be. One more time. zo zal het applaus ook klinken voor eh, Sting, denk ik hoor. En ook Sting zal zijn grootste hits daar brengen. En dan zal ik wel weer uit volle borst meegezongen worden. Net zoals bij eh, die Lionel Richie. En dit nummer zal hij zeker brengen. Want ja, het is toch een van zijn grootste hits, hè? Gewoon Fragile. tears from the storm. sommige gevallen brengen ze de oude muziek weer tot leven. Hè. is vorig jaar Diana Ross. En nu weer eh, Sting. Nou ja, dat is nog niet zo, eh, zo jong meer. Mag ik gerust zeggen. Hè? Alhoewel daarvoor Paul de Leeuw. Dat is nog steeds actueel. Maar nu grijpen ze dus terug naar wat oudere muziek. En dan zou ik bijna zeggen van... laat deze formatie dan ook nog eens een keer eh, optreden in Rosso. En als u het intro hoort van dit nummer... dan proeft u de sfeer gewoon van de Dire Straits... Ik weet niet welke jongens van de Dire Straits er allemaal aan meegewerkt hebben. Maar in ieder geval, dit nummer is geschreven door Mark Knopfler. Before, Before Gas and TV zoals ik al zei, het geeft helemaal de sfeer van die Dire Straits van jaren geleden. Before gas and TV, before people had cars, we'd sit round the fires, pass around again. remembrance songs when my daddy where the living is fine and living is free. If heaven's like this, well, then here's where I'll be on the edge of the field, on the edge of the world, before gasoline. Ik zing de eerste stem. Doe jij dan de tweede? Oh, enig, een vakantieliedje. Holland, waarom is er hier zoveel regen? Ik kan er van huis uit niet tegen. Ik word chagrijnig vanwege die regen. Holland Waarom is er hier zoveel storm? Ik word er niet goed van krankjorm, omdat ik er zo van vervorm. Van storm, alleen afgelopen zomer. Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonnen ergens op het strand een koude cola in mijn ene of mijn andere hand. Nederland. Ik draaide elk kwartier van de ene op de andere kant. Een flesje factor 10 voorkwam dat ik niet ben verbrand. En om mij heen lag alles bloot te wezen in het zand. Nederland heerlijk was dat. Oh, als ik eraan denk. Holland, waarom is er hier zoveel kou? Een vriend van mij ziet altijd blauw. Maar ja, dat is een smurf die vindt blauw te behouden. Alleen afgelopen zomer Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonne ergens op het strand. Een koude cola in mijn ene of mijn andere hand. Nederland. Ik draaide elk kwartier van Denen op mijn andere kant. Een flesje factor 10 voorkwam dat ik niet ben verbrand. En om mij heen lag alles blote wezen in het zand Nederland. Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonder ergens op het strand. En om mij heen lag alles blote wezen in het zand Nederland. Ik hoop dat het komende zomer weer zo wordt. Ik hoop Dag Herman, dag Jos. André van Duin, hij heeft eh, serieuze liedjes en ook eh, minder serieuze liedjes, flauwe liedjes, leuke liedjes. Hij heeft allerlei liedjes heeft hij weer eh, opnieuw opgenomen op een cd. Prachtige teksten zijn erbij. Eh, ik, ik heb hier een heel oud cd'tje inmiddels alweer. Uh, een cd'tje uit en dan moet ik even spieken op het hoesje. 1994. Daar staan ook van die eh, serieuze liedjes op en ook minder serieuze. Nou, dit was dus <laughs> een van die minder serieuze met mijn blote voeten in het zand. Daarnet draaide ik een liedje van de, eh, de, voorman van de Dire Straits. u weet wel, van Mark Knopfler. Dit is de voorman van de Eagles. Natuurlijk heb ik het dan over Dan Henley. Heeft het een jaar of wat eh, geleden uitgebracht. Prachtige tekst. New York Minute. prachtige muziek uit Amerika. Hè? De voorman van de Eagles, zoals ik al zei, Dan Henley. Maar in Nederland wordt ook prachtige muziek gemaakt hoor. Luistert u maar eens naar Treintje Oosterhuis. beautiful bird, you will have flown. someone new. And to my sad surprise. Joost Ruijs, het Metropoolorkest. Who Speak of Love, de song van Bert Bagarek, En ze hebben het wel eens over de kracht van de pen, maar wat dacht u van de macht van de muziek? Dit is Stef Bos. De hemel breekt, de regen valt, de storm gaat liggen en we zijn nog altijd samen Dan zoek toch door het al. Jij staat voor mij. Ik sta voor jou. Oog in oog en zonder woorden zijn we zonder het te weten. Misschien al jaren met elkaar vertrouwd. Maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. De liefde stroomt van hoog naar laag. En de hemel en de hel zouden nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg voor wat je voelt of ziet. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld dat ik van je En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niets en met de macht van de muziek. geen prins en er is geen droom. Er zijn huizen in de wereld waar de liefde is verdwenen, omdat ik er heb gewoond. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik teken niet voor liefde want met de angst om te verliezen raak ik altijd alles kwijt. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefde stroomt. Met de macht van de muziek, jij staat voor mij. Met de macht van de muziek, ik sta voor jou. Met de macht van de